Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk morgen zou er verder moeten worden gesproken over de tweede fase van het bestand tussen Israël en Hamas. Maar volgens Qatar zijn er nog geen gesprekken gepland. In het akkoord over het staakt het vuren en het vrijlaten van gevangenen en gijzelaars is afgesproken dat de onderhandelingen verder gaan voor de 16e dag van de eerste fase. En dat is morgen. Qatar roept beide kampen op daar onmiddellijk mee te beginnen. In de tweede fase moet onder meer worden gesproken over de vrijlating van alle gijzelaars, een permanent staakt het vuren en de complete terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza. Op de plek in Nieuwegein, waar gisteren een meisje van elf werd doodgestoken... liggen bloemen en worden kaarsen gebrand. De verslagenheid de buurtbewoners is groot. Het meisje was gisteren onderweg naar een vriendinnetje om te spelen... toen een man haar plotseling neerstak met een mes. Ze overleed later in het ziekenhuis. Een man van 29 is aangehouden. Volgens buurtbewoners was er al vaker gewaarschuwd voor de man... vanwege verward gedrag. De kans is groot dat de importheffingen die de Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd... de inflatie verder aan gaan jagen. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank. Als het tot een handelsoorlog komt, dan kent hij volgens hem alleen maar verliezers. De VS kondigt de importheffingen aan van 25% op producten uit Canada en Mexico... en 10% voor China. De KVB vraagt de internationale spelregelcommissie om advies... naar aanleiding van de wisselfout van Fortuna Sittard gisteravond. In de wedstrijd met Herenveen stonden er bijna een halve minuut... twaalf spelers van Fortuna op het veld. In de slotfase wisselde Fortuna twee keer... maar ging er maar één speler van het veld af. De coach van Herenveen, Robin van Persie, mopperde na afloop. 12 tegen 11. Ik wist niet dat het mocht. De voetbalbond noemt het een vervelende en slordige situatie. De wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Wel af en toe wat hoge bewolking. Het is 3 tot 5 graden. Vanavond en vannacht is het helder. En dan daalt de temperatuur weer onder nul. Met minima tussen de min 1 tot lokaal min 6.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 is all that you can say. Years gone. een deken van geluk. nobody else to impress. It's The way that you know what I gotta do. It's the beat in my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you love me, do I know what else can?